De brand brak even voor zes uur uit. In de appartementen wonen mensen met een beperking. Het complex werd ontruimd. De brandweer van Buren kreeg assistentie uit Tiel, Geldermalsen, Beuzigem en Culemborg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vanuit veel plaatsen komen meldingen over incidenten tijdens de jaarwisseling. In de stad Groningen heeft een man zwaar letsel aan zijn hand opgelopen door vuurwerk. De politie kreeg de melding dat er een man op straat lag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag werd een mobiele eenheid ingezet nadat agenten met vuurwerk werden bekogeld. Ook een cameraman van RTL Nieuws is in de stad bekogeld met vuurwerk. In het Spijkerkwartier in Arnhem raakten acht jongeren gewond. Ze stonden op een balkon en dat begaf het. De jongeren maakten een val van drie meter. Ze zijn ter plekke behandeld. Vanwege de harde wind waren op verschillende plaatsen in het land vuurwerkshows afgelast of aangepast. Het nationale aftelmoment bij de Hofvijver in Den Haag ging wel door, net als de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. Daar kwamen tienduizenden mensen op af. De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gevallen in de provincie Noord-Brabant. 30 miljoen euro viel op een heel lot. Nederland zit vanaf vandaag in de VN-veiligheidsraad. De Nederlandse regering wil zich vooral richten op VN-missies, gerechtigheid en klimaatverandering. Ons land bezet de zetel voor één jaar. De termijn van twee jaar wordt gedeeld met Italië. Noord-Korea kan het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken met zijn kernwapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei ook dat de knop voor de kernwapens klaar staat op zijn bureau. Kim kondigde aan dat zijn land zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Het weer wisselvallig, eerst wat zon en enkele buien, later van het zuidwesten uit langere tijd regen.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 need my breathing. what you just made me die. Don't